Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Texas is opgelopen naar zeven. Meer dan twintig mensen raakten vannacht gewond... toen een man het vuur opende vanuit een rijdende auto. Dat deed hij nadat hij staande was gehouden door de politie. Hij raakte onder andere een peuter en drie agenten. Na 16 kilometer wist de Amerikaanse politie de man in de auto dood te schieten... De orkaan Dorian, die afstevend op de Bahama's en het Amerikaanse vasteland... is uitgegroeid tot een orkaan van de zwaarste categorie. Dat betekent dat er windsnelheden tot meer dan 250 km per uur kunnen ontstaan. Vandaag komt Dorian aan bij de noordelijke Bahama's... waar een meter regen wordt verwacht. De KLM annuleert voor morgenochtend 10 vluchten... vanwege de staking van het KLM-grondpersoneel op Schiphol. Het zijn allemaal Europese vluchten, maar welke zijn nog niet bekend. Het grondpersoneel staakt om de cao-eisen kracht bij te zetten. de KLM sluit vertraging van andere vluchten niet uit. De asielzoeker die gisteren in een voorstad van Lyon mensen aanviel met een mes... was psychotisch en onder invloed van drugs. Dat zegt de Franse openbaar aanklager. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij de aanvallen kwam een man van 19 om het leven en raakte acht mensen gewond. De asielzoeker van 33 zwierf al 10 jaar door Europa. En de Grand Prix van België is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Het is zijn eerste overwinning in de Formule 1... en meteen ook een emotionele, want gisteren verloor hij zijn jeugdvriend Antoine Hubert... die in de Formule 2 bij een crash om het leven kwam. Voor het begin van de Formule 1-race was er daarom een minuut stilte. Max Verstappen viel vandaag snel uit na een botsing in zijn eerste ronde op Spa-Francorchamps. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen zon en stapelwolken.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 Het album Till the Down is een echte aanrader voor wie houdt van de muziek van BR549 en Big Sandy en his Flyride Boys en aanverwanten. Dankzij Just a Country Boy maken we kennis met het Mike Teardrop trio. Wens je weer ontzettend veel luisterplezier.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 Het Mike Teardrop Trio is een must voor de liefhebbers van de authentieke 50s rockabilly. Thank to the break of day. I found someone sweet and kind who will my worried mind. To tell me, mama, I'm gonna leave you be. late to the break of day. I found someone sweet and kind who will ease my worried mind. Two-timing mama, I'm gonna leave you be. dancing, dancing and drinking Staying out late to the break of day I found someone sweet and kind Who will ease my worried mind Two time mama, I'm gonna leave you be Two time mama, I'm gonna leave you be Two time mama, I'm gonna leave you be Island Jewel is geen vreemde in de muziekindustrie ze wordt vrijwel altijd geroemd om haar broeierige Americana sound en ook dit nieuwe album Gypsy vormt hier geen uitzondering op. Met These Blues neemt ze ons mee naar het gevoel dat Hank Williams ons ook kon geven. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. favoriete track van Island Jewels album van de maand Gypsy. Het klinkt mij als real country in de oren en dat doet het bij Jeff Chance en Johnny Bush ook. Country, that's my style. Let the fiddles play a Let the steel guitar sit down and cry. western swing, southern blues. A 4-4 shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. A little lovesick blues for me and you. Sure won't do no harm. Everybody knows the tune to Whiskey River and your cheating heart songs to sing. That is what the whole world needs. That's country. That's my style. country, that's my style. Let the fiddles play a while. Let the steel guitar sit down and cry. Western swing, southern blues, four four shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. A little lovesick blues for me and you. Sure won't do no harm everybody knows the tune to Whiskey River and your cheating heart. Country songs to sing. That is what the whole world needs. That's country. That's my style. Country songs to sing. That is what the whole world needs. that is country. That's my style. Leroy van Dijk werd geïnspireerd om de auctioner te schrijven vanwege zijn eigen ervaringen als veilingmeester. Hij schreef het terwijl hij in Korea was gestationeerd tijdens de Koreaanse oorlog. Na het beëindigen van zijn dienst zong Van Dijk het tijdens een talentenwedstrijd. Het leverde hem een platencontract op bij Dot Records. Vervolgens werd de song een hit in 1957. De original van deze week. Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25, to give 30 now, 5, would it be five, another 40 dollars, gonna make it a 40 now, 5, would it be five, another 50 dollars, gonna make it a 50 now, 5. There was a boy in Arkansas who wouldn't listen to his mom when she told him that he should go to school. We'd sneak away in the afternoon, take a little walk, and pretty soon you'd find him at the local auction barn. We'd stand and listen carefully, then pretty soon he began to see how the auctioneer could talk so rapidly. He said, oh my, it's do I've got to learn that auction cry, gotta make my mark and be an auctioneer. Twenty-five dollar bid now, thirty dollar, thirty bill, give me thirty, make it thirty, the mama thirty dollar, will give me thirty, hooray, there's a thirty dollar bid? Thirty dollar bid now, thirty-five, will give me thirty-five, to make it thirty-five, a thirty-five, who would have bid it at a thirty-five dollar bid? As time when all he did his best and all could see he didn't just he practiced calling bids both night and day. His pap would find him behind the barn just working up an awful storm as he tried to imitate the auctioneer. Then his pap said, son, we just can't stand to have the mediocre man selling things at auction, using our good name. I'll send you off to auction school, then you'll be nobody's fool. You can take your place among the best. 35 dollar bidder, now 40 dollar. 40 will give me? 40 make it a 40 bidder. 40 dollar will he give me? 40 who with a 40 dollar bid? 40 dollar bidder now. 45 will he give me? 45 make it a 45 bidder. 45 who with a bidder? Now a 45 dollar bid. So from that boy who went to school, there grew a man who played it school. He came back home a full fledged auctioneer. And the people came from miles around just to hear him make that rhythmic sound that filled their hearts with such a happy cheer. His fame spread out from shore to shore. He had all he could do and more. Had to buy a plane to get around. Now he's the top in all Orlando. Let's pause and give that man a hand. He's the best of all the auctioneers. Forty-five dollar bid and a fifty dollar fifty. Will they give me fifty? Make a fifty bid it on a fifty dollar. Will they give me fifty? Hooray, the fifty dollar bill. Fifty dollar bid now, fifty-five. Will they give me fifty-five? make it a 55 a I'll make a fifty-five. I sold that all for a fifty dollar bill. Hey, well, all right, sir, open the gate and let them out and walk boys. Here we come a letter number 29 in. What are you going to get for 'em? I'm a 25 to get 30 now. Five, ribbit to five, another $40 on the made a 40 now. Five, ribbit to five, a five. Yes, five now, $60 on the will, give me 60 now.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 Clint Black tekende bij RCA Records in 1989. Black's debuutalbum Killin' Time leverde vier nummer 1 hits op. Better Man was de eerste. Crossroads, nummer 1 country hit. when it's over. Don't know if I should say anything at all. One day we're rolling in the clover. Next thing you know, we take the fall. Still, I think about the years since I first met you. feet still upset you But I've just got to make this memory stand nauwelijks voor te stellen. Vince Gill met The World Without Haggard. I was on the road in Georgia When I heard Merle passed away Hell, I thought it live forever He shaped every note different won't see again. If I could hear one last All My Life is het nieuwe album van de in de Betuwe woonachtige Victoria Eamon. Het is een album met nieuwe country songs die speciaal voor haar zijn geschreven. True Love's Hard to Find en Hard It's Time staan scherp. never end. When you're with the girl who's more than just a friend. Many happy times and pleasant dreams for both of you to share. Your world revolves without a single care There are other days when nothing will run through find True love so hard to find Yeah When you give your heart, you're giving everything tears you try to hide It hurts so bad, the pain you feel inside Oh, true love so hard to find When a girl can change her mind She says her love is true Then she walks away from you Crossroads. Kees de Haan. The silence has taken hold. As happy tears fill my eyes. He's holding me, I'm shaking. And my heart knows why. as his lips meet mine, as far as love. door Victoria Eamon met I've Given Up. Maar ik kan je verzekeren dat ze dat voorlopig nog niet van plan is. Now you've done me wrong So many times But I still go on and on Calling you mine Well I walked out Left my heart tried it all. But there are no cures. If I'd never met you, you'd be the one I was searching for. blokje country uit eigen land. He's My Brother lijkt zo weggelopen uit een wat oudere oerdegelijke western. Dylan Earl is de vertolker. favoriete album van de maand. Crawl is de titel van de openingstrack en met dit country rock nummer wordt meteen de toon gezet. Drums en basgitaar zorgen voor de ritmesessie en Island Jewel en gitarist Jerry Miller zorgen voor de rivaliserende gitaren en de viool zorgt voor de spreekwoordelijke kers op de taart. viert het 40-jarig jubileum met de release van hun 11e album. Ze zijn een speciale bluegrass band die vaak plezier beleeft aan het uitvoeren van songs die meestal niet als onderdeel van het genre worden beschouwd. Het is gewoon geweldige akoestische muziek. En dat blijkt ook weer als ze songs about Texas vertolken. Hickory Hill. songs about Texas, soft and sweet country melodies, songs of love and grace about Texas. What a fine place for one to be. But tears flow free on a Texas morning. about it well. van Forrest Williams is de afsluiter van dit eerste uur. Zometeen nog een uur country. country boy Wound up in the city somehow Caught between a stop sign and a trot line Trying to find my way out Looking for a back road To bring me back down home Wanna find the kind of old-time loving I see in my folks me wrong, but I know the country is my home.